Jelle Seubring met het NOS Journaal. In een Britse trein zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een steekincident. Wat er precies gebeurde is nog niet duidelijk. Wel heeft de politie twee verdachten aangehouden. Een lokale krant schrijft dat reizigers willekeurig werden aangevallen. Meerdere slachtoffers zouden naar het ziekenhuis zijn gebracht. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend. De trein waarin het gebeurde staat stil op een station in de buurt van Cambridge. In de Italiaanse provincie Zuid-Tirol zijn vijf Duitse bergbeklimmers om het leven gekomen door een lawine. Drie lichamen zijn geborgen. De zoektocht naar de andere twee is gestaakt en gaat overdag weer verder. De reddingsdienst zegt dat die twee het ongeluk zeker niet hebben overleefd. De groep werd vanmiddag tijdens een klim overvallen door de lawine. Officieel zijn er geen details bekend over de leeftijd van de slachtoffers... maar het Italiaanse persbureau ANSA meldt dat de drie, doden geborgen, de drie geborgen doden... twee mannen en een vrouw waren van tussen de 30 en 50 jaar. Een persfotograaf is afgelopen avond belaagd door een boer... die probeerde een auto te blussen... Een automobilist was langs een provinciale weg in Brabant gestopt... omdat hij rook uit het voertuig zag komen. Een boer in de buurt schoot de hulp en probeerde met een grondwaterpomp te blussen. Maar toen een persfotograaf aankwam werd de boer boos... en spoot de fotograaf en zijn apparatuur nat. De persfotograaf gaf te doen. De automobilist raakte niet gewond. 125.000 huishoudens in Utrecht en een aantal omliggende dorpen moeten nog tot zeker woensdagochtend het drinkwater koken. Dat meldt waterbedrijf Vitens. Het water is licht vervuild met de enterokokkenbacterie. De meeste mensen worden daar niet echt ziek van, maar kwetsbare mensen kunnen een infectie oplopen. Het weer vannacht vooral aan de kust buien met ook kans op onweer.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 Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.